9 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt het zorgelijk dat het aantal besmettingen de laatste dagen weer oploopt. Dat zei hij op een online bijeenkomst van de VVD. Afgelopen dag nam het aantal besmettingen met 126 toe. Het kabinet wil begin december bekijken of een aantal maatregelen versoepeld kan worden. Maar met deze cijfers is dat lastig, zei Rutte op de bijeenkomst. Hij riep iedereen nogmaals op om zich goed aan de maatregelen te houden. De zwaargewonde man die afgelopen nacht bij een inval door de politie in een huis in Arnhem werd aangetroffen, is overleden. De politie wil niets kwijt over de identiteit van de man. Zijn dood heeft waarschijnlijk te maken met een man uit Laren... die gisteren ernstig gewond werd gevonden in een auto in Arnhem. Hij bleek te zijn neergeschoten en overleed kort daarna. Er zou ook een verband zijn met de dood van een andere man, meldt de Telegraaf. Die werd gisteren levenloos in een auto in Amersfoort aangetroffen. De politie onderzoekt alle scenario's. In Turkije is het hoogste aantal nieuwe besmettingen gemeld sinds de corona-uitbraak begon. Volgens het Turkse ministerie van Volksgezondheid gaat het om ruim 5500 mensen in de afgelopen 24 uur. In Turkije zijn deze week strenge maatregelen genomen. Zo moeten scholen sluiten tot het einde van het jaar. Gelden er beperkte openingstijden voor horeca, winkels en kappers. En mogen restaurants alleen open zijn voor afhaalmaaltijden. In het weekend is een avondklok van kracht. Voetbal dan. In de eredivisie heeft Willem II thuis met 2-1 gewonnen van VVV Venlo. Het is pas de tweede zege van de Tilburgers dit seizoen. De wedstrijd FC Groningen tegen Vitesse is nog bezig... en rond deze tijd komt Pek Zwolle nog in actie tegen FC Utrecht. En het weer, het is bewolkt. Vannacht op veel plekken nog wat regen. Morgen in het zuiden bewolkt en kans op regen.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 I won't be blind to the poor. We all need to do something about it. Let's stand up, let's shout about it. Zandvoort. Anderhalve meter hebben we hier geen last van in de studio. En eh, waarschijnlijk jij thuis ook niet op de bank. Als je met, eh, met je familie bent of met uh, een paar vrienden. Het is zaterdagavond voor de muziek van Samuel Sartini en Don Talman met Stand Up. The Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij met het eerste uurtje. Het beste van dance, R&B een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws, de party-update. Nou ja, weinig kans, want eh, er is niks. Alles is eh, gesloten in verband met de corona. Hè. het anderhalve meter, mondkapjes, handschoentjes, handjes goed wassen anderhalve meter. En eh, ja, het is eh, nog steeds een drama. Maar, maar, maar, hè, het wordt beter. <laughs> dat hopen we dan maar. Als het vaccin straks 100% eh, goed is en we gaan er niet dood aan... dan kunnen we allemaal massaal geprikt worden. Ja, je bent nog verplicht ook, hè? Ik heb, ik heb iets tegen prikken. En helemaal tegen ernstige ziektes. Maar ja, ze gaan het je eigenlijk niet helemaal... maar bijna, bijna verplichten. Want als je straks naar een feestje wil... dan moet je aantonen waarschijnlijk dat je geprikt bent... en dat je en bent tegen corona. Dus aan de ene kant heel belangrijk, maar aan de andere kant heb ik iets van... ja, je gaat gewoon corona in je arm spuiten. Ja, ik vind het een beetje een rare gedachte. In ieder geval zaterdagavond een wandeling over het strand... door de tuin in het centrum van Zandvoort. Lekkere muziek op de radio, een hoop nieuwe muziek. Onderweg zometeen Justin Bieber en Chance the Rapper.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 You pushing, you pushing, I'm pulling no the last goodbye. Yeah, one of us gets too drunk and calls about a hundred times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. muziek van 5 eh, Seconds of Summer met Youngblood. En daarvoor de muziek van Justin Bieber met, eh, met het nummer Holy. Deed die samen met Chance the Rapper. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb helemaal niks met Justin Bieber. Maar eh, hij is volwassen geworden en zijn muziek is ook een stuk volwassener geworden. Dus ik had iets van, nou, die mogen we gewoon draaien. CFM voor de rapper Nelly, heb ik nieuws over. Die gaat de rol van rock'n'roll uh, grondlegger Chuck Berry spelen in de filmbiografie over rock'n'roll zanger Buddy Holly. Zo meldt eh, de Hollywood Reporter afgelopen donderdag. Clear Lake gaat over de jaren van Holly. De muzikant ging ondanks de toenmalige rassenscheidingen in de Verenigde Staten in 1958 eh, op tournee met een divers samengesteld gezelschap. En in augustus werd bekend dat Rauri O'Connor de rol van Holly op zich zal nemen. Tommy en Dwayne... Eh, nee, niet Dwayne, maar Diana Guerre... spelen respectievelijk Holly's manager en de vrouw van de artiest. Het is nog niet bekend wanneer de film uit gaat komen. Ook dat hebben allemaal met corona te maken. Ze kunnen niet meer uitgebreid filmen. Het is allemaal lastig. En eh, ja, Billy... Eh, Buddy Holly, moet ik zeggen, leefde van 1936 tot 1959. En hij is in 1959, 1959 samen met, met zijn collega's Richie Valens... om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. De muzikant was toen 22 jaar oud ja, had toch een hele carrière voor zich. En het, eh, ja, had toch heel veel eh, kunnen optreden. Maar helaas, uh, ja, vliegtuigongeluk. Dus ja, dat is pijnlijk, hè? En ik heb nog even nieuws. Gerard Jolik die heeft de concerten die gepland stonden voor februari... die alweer uitgesteld waren. Die waren verplaatst aan februari volgend jaar in de Ziegeldome... alweer moeten annuleren, zo meldt de, de zanger afgelopen dinsdag. Ik vind het ontzettend jammer dat de show niet door kan gaan. Ik had mezelf voornamelijk zo ontzettend ontzettend op verheugd, schrijft Joling. Hij voegt eraan toe hopen snel weer concerten te kunnen geven. De artiest had op 24 eh, en 25 februari jubileumshows met eh, de naam Goud gepland. dat ging allemaal gebeuren in de Zielendoom. En eigenlijk zou hij, het, eh, zou eind 2019 een oud en nieuw concert geven... maar stelde de show uit tot juni 2020. En het werd ook weer door het coronavirus. En ja, ik heb er ook last van. Niet dat ik hem nou zo fantastisch vind... maar ik moet aanwezig zijn bij dat concert. Het is gewoon verplicht, hè? Ja, dat moet van de vrouw. De vrouw wilde naartoe en dan moet je ook mee natuurlijk. Normaal gesproken doe ik andere dingen tijdens dat concert. Ik ben wel bijna altijd met dit soort concerten aanwezig. Maar dan is het voor werk. Maar nu moest ik, moest ik verplicht. Dus ja, stiekem vind ik het niet zo heel erg. Zie je, we antwoord. Ik loop weer veel te veel. Tijd voor muziek. Krasibica. Nu doen ze het alleen met de Zanzibar. Misschien kent het nog. wordt het team, de theme van Zanzibar Theme. De clubmix Krasibica. Nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. where the party's at. Only on CFM right now. feel the way you want to do. want feel that good that can get all right now. can this funky, funky sound. Get it right, get it right. samen met Omar. En daarvoor hoorde je Wanko Mat en Anne Line met Free At Last King Remix. En eh, ja, de party update. Ja, weinig kans, want eh, ja, alles is dicht, hè. Ik hoorde van de week op het nieuws eh, dat, dat, dat ze eigenlijk feestjes willen organiseren... rond de feestdagen het eind van het jaar. Want ja, illegale feestjes, die ga je toch wel krijgen natuurlijk. En ja, ze kunnen leuke feestjes. ik hoor al verhalen over... Ze gaan een bingo organiseren. Nou, niet op het einde of al, maar ik denk niet dat die jongeren daarop af gaan komen. Ze willen graag iets doen, want eh, ja, ze vervelen zich dood. Hangjongeren, nou, dat zie je ook tegenwoordig heel weinig, want ja, eh, je mag hangen. Nou, vorige week mocht je nog met twee man hangen en dat is vanaf afgelopen woensdag mag dat weer met z'n vieren hangen. Maar ja, het is allemaal saai. Hè? De kroeg niet in, naar achter geen alcohol meer. Het is, eh, ja, maar eh, hè. En als je dan feestjes gaat organiseren... met politie en handhaving als toezichthouders... gaan ook die jongeren niet naartoe. Hetzelfde met dat vuurwerk. Geen vuurwerk dit jaar. Nou, ik, eh, ik word om me heen doodgeknald van al dat illegale vuurwerk. Dus volgens mij heeft het weinig nut. hè? En wat heeft een oogarts in godsnaam met het coronavirus te maken? Als jij je ogen eruit knalt, dan moet je naar de oogarts... en niet naar een coronadokter, En het Amerikaanse kaartverkoopbedrijf Ticketmaster... gaat vanaf volgend jaar jaar een bewijs van vaccinatie of een negatieve coronatest eisen. Het bedrijf hoopt op die manier concerten en festivals volgend jaar wel te kunnen laten doorgaan, zo vertelt de eh, directeur Mark Jovik aan eh, Billboard. Het bedrijf is momenteel in gesprek met de eh, verschillende partijen om dit te verwezenlijken. Het nieuws volgt op het bericht dat farmaceut Pfizer zegt voor 90% effectieve coronavirus te hebben gemaakt. Het is nu voor 90% goed. Nou hoor ik van de week dat er een ander bedrijf was... die had hem al voor 95% goed. Dus, eh, hè. Maar in ieder geval, de Ticketmaster wil dat kaarthouders... een gevarifieerde status krijgen als ze zijn gevaccineerd. Zodat onder meer concerten en festivals weer als voorheen kunnen plaatsvinden. En hier in Nederland zijn ze er ook eh, voorstander van. Want ja, de evenementenbranche eh, gaat gewoon keihard naar de kloten. Want ja, geen feestjes, geen inkomsten. Dus waarschijnlijk gaan we het hier in Nederland ook krijgen. Dat, want ook is hier in Nederland werkzaam. En straks kan je weer gewoon naar een evenementje of naar een concertje als alles mee zit. Alleen dan moet je wel aantonen dat je eh, eh, negatief getest bent. Als het positief is, dus dan moet je gewoon thuis blijven. Zie je, genoeg gelul. Terug in de tijd naar 1990. Nou ja, 1990. Jack Trant. De nieuwe plaat heette eh, 1990. Beetje oldschool. in een nieuw jasje. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. lives across je daarop drukt, dan hoor je meteen eh, welke artiest het is. Dus je denkt van, hé, hey, die plaat ken ik helemaal niet. Klik je erop op je telefoon en eh, dan, eh, dan vertelt hij je precies welk nummer je gehoord hebt. The Nightwalk 10 deze week op 10. Mark Knight, René Amessa, Tasty, Tasty Lopez met All for Love. Op 9, Earthen Days met Love Me Better. Op 8, Wankel Martin en Line met Free At Last. Heb je straks gehoord, hebt. Op 7, Louis Vega en de Martinez Brothers met Let It Go. Op 6, John Smith met Deep End, die extended mix. Op 5, Mauer met Set You Free, doet hij samen met Faber op 4 Louis Vega en de Martine Brunner met That You Go. Alleen dan eh, samen met uh, Basie Dom En dan is er een, ja, een andere remix, want op 7 staat die ook al natuurlijk. Op 7 en 4 eigenlijk dezelfde plaat, alleen dan in een andere versie. Op 3 deze week Technesia en Green Velvet met Suga. De David Peng Extended Mix. 2, Salais met So Hooked on Your Loving, de Gorgon City remix. En deze week op 1, John Smith met Gus uit Nederland. Toch even leuk, hè? Met Thin Lines, die extended mix. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. nummer 1, Johnson Mits en onze eigen Gus uit Nederland met Thin Line. Everybody's doing their own thing And nobody's solving having a good time. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. De Cube Remix 2020 van de Cube met de eh, Passion. En daarvoor we Bubs met Quera Para Mi. En tot zover ook eh, dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer.